Bij de explosie kwamen zeker 26 mensen om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De bus kwam uit buurland Burkina Faso en was net de grens overgestoken. Steeds vaker plegen islamitische groeperingen aanslagen in het zuiden van Mali. Samen met Senegal stuurt de Malinese regering binnenkort zo'n duizend militairen naar het gebied om de islamitische groeperingen te verdrijven. De AIVD heeft de Amerikaanse FBI cruciale informatie gegeven over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat melden Nieuwsuur en de Volkskrant. Een hackteam van de Nederlandse inlichtingendienst heeft zeker een jaar toegang gehad tot een beruchte Russische hackgroep. De Russen drongen binnen bij onder meer het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De AIVD gaf alle informatie door aan de Amerikanen die de rol van Rusland nu onderzoeken. De stiefvader die vastzit voor de dood van het meisje Jamila uit Hogeveen... heeft haar volgens het Openbaar Ministerie gewurgd in zijn auto. Dat bleek op een proforma-zitting. De 46-jarige man meldde zich vorig jaar in oktober bij de politie in Assen. Hij had het dode lichaam van de 12-jarige Jamila bij zich in de auto. Het OM wil een reconstructie maken van de gebeurtenissen... zodat meer duidelijk wordt over de motieven van de stiefvader om Jamila te doden. De Amsterdamse dichter Joost Baars heeft de 24e en laatste VSB Poëzieprijs gewonnen. Baars debuteerde vorig jaar met de bundel Binnenplaats en volgens de jury wordt dat boek over vele jaren nog steeds gelezen. De VSB Poëzieprijs gaat volgend jaar verder onder een andere, nog niet bekende naam.